Anouk Thijssen met het NOS-journaal. Premier Rutte heeft mijn Italiaanse collega Renzi gebeld over de rellen in Rome deze week. Hij noemde het wangedrag en de vernielingen door Feyenoord-aanhangers verschrikkelijk... en zei zich te schamen voor deze supporters. Volgens Rutte werken Nederland en Italië nauw samen bij het aanpakken van de daders... en het voorkomen van dit soort ongeregeldheden in de toekomst. Gestrande automobilisten op de snelweg in de buurt van Lyon worden opgevangen in openbare gebouwen langs de route. Ze staan in een kilometerslange file vanwege de sneeuw, meldt de Verkeersinformatiedienst. Sommige mensen moeten mogelijk een deel van de nacht in de auto doorbrengen. Honderden moslims hebben afgelopen avond een kring gevormd om een synagoge in de Noorse hoofdstad Oslo. Met deze kring van vrede willen de deelnemers hun solidariteit tonen met de Joden in Noorwegen. Aanleiding voor de actie zijn de aanslagen in Kopenhagen en Denemarken vorig weekend. Op de bijeenkomst zijn speeches gehouden door vertegenwoordigers van de islamitische en Joodse gemeenschap in Noorwegen. De Belgische politie zoekt een blanke man tussen de 40 en 50 vanwege de zuuraanval in een Antwerpse supermarkt vrijdagochtend. Hij wordt ervan verdacht dat hij zuur heeft gegooid in het gezicht van een schoonmaakster in de winkel. De vrouw heeft ernstige brandwoorden, maar is wel buiten levensgevaar. Voetbal. Heracles Utrecht is geëindigd in een 1-1 gelijkspel. Beide doelpunten werden laat in de wedstrijd gemaakt. AZ staat op de derde plaats in de eredivisie... dankzij de winst op Go Ahead Eagles afgelopen avond. In Deventer werd het 2-0. ADO Den Haag heeft thuis met 3-2 gewonnen van PEC Zwolle. De wedstrijd eindigde spectaculair. In de extra tijd kwam Zwolle gelijk, maar daarna won ADO alsnog.